Eu também uso bem falando. Ah, ja, det var alltid en avril. Nej, han är överrullen. Jag ställer mig på mig. Jag har fått rätt på att han var där. Det är inte något som blir fram med mig. Men det är ser mot himlen stund och vår. Jag tror att det är... Jag tror att det är... laatkomer, nietkomer, bewonderaar. Hier is ruigoord, waar buitenwacht wanorde verwacht. Maar verbaasd raakt door orde, zonder plan of commando, zonder baas of conflict. Het is ongewoon vergeleken bij wat rondom gebeurt. In geen kerk was ooit zo weinig dwang. Geen preek, maar vrede. Er is gebrek aan eerzucht. Verlangde nooit iemand naar baasdom? wordt het nooit onderdrukt of heeft niemand de wens? Geen toren van Babel-effect, want die werd kalm geofferd. Diplomatie zonder afgevangen vliegen heeft blijkbaar macht. De kerk ontaard, want onthemeld. Werd een huis met een bar. Havenaanval werd afgeslagen. Vrede in huisjes, vrede in zaal. Dat is een gedicht van... Ah, zijn naam kwijt, sorry. We zijn nog maar juist begonnen, hè. Van L. T.H. Le Man. En dat gedicht heb ik zien hangen ehm, aan de kerk van Ruigoord. En ik hoor nu pas mijn stem. Wil dat zeggen dat de luisteraars ook nu pas mijn stem horen? Nee, nee dat wil zeggen dat jij de verkeerde koptelefoon hebt opgezet. Jij hebt in een van ons gepakt. En ik zeg je niet eens hoor, die een andere koptelefoon op. Ah, ik zal die derde knop dan ook maar ook. Leven de chaos. En daaronder hoor je natuurlijk het getrommel, de winnen gaat er iets over De Die trommels, dat was bij de opening van het festival. Die werden geluid voor het receptie begon. In het, het Festival. Voilà. Dus lieve mensen, welkom in de muziekdoos. En binnen de muziekdoos, welkom in Ruigoord. We willen jullie mee laten genieten ik zit er zo waar Nederlands van beginnen spreken. staat altijd zit. Ik heb nooit begrepen dat ze kaploedend is. Maar voor mij blijft zij ja, de allerheetste vis. Vis, allerheetste vis. helemaal in de zeven nee. er altijd zin Ik heb nooit begrepen dat ze koudbloedig is. Maar voor mij blijft zij ja, de allerheetste vis, vis, allerheetste vis. Ja. Ik ben mijn man met zin in meer. Ik ben mijn man, mijn man met mijn in meer. Zij heeft de staart en altijd zijn. Dank jullie wel. Dat waren de vier tuoze matrozen. En dat was de eh, openingsavond in de kerk van Ruigoort. En uh, eh, die Ziemerminja natuurlijk. Ik was daar met de sirene van Doel die weer natuurlijk al direct zot. Als ze begonnen met het eerste nummertje zeemermin en dat ook nog de Jazz nummer spelden. Dus dat kunnen niet anders dan dat hier ook nog eens te laten horen. En van zeemerminnen naar vrouwen die over de zee stonden te kijken, er staat er in, in, uh, in ook een, eh, een vrijheidsbeeld. Een zelfgemaakt vrijheidsbeeld. Ehm, ik weet niet wat... Ik, ik kon er gewoon... We, gingen het er even over hebben. Ik, ik was gewoon een gaan maken. Wat voor mij was het trouwens eh, de allereerste keer Ruigoord. En ehm, ik was in een ongelofelijke fucking peststemming. Gelijk de laatste weken altijd. En ik ben daar even happy geworden. De ijstijd was eventjes voorbij. Om het mij aan splonsen woorden te zeggen. Maar eh, ik was er even een eens gaan maken. En ehm, ik kwam op de dijk. En daar staat dus dat vrijheidsbeeld. Maar vroeger hadden ze er nog een strandje, dus dat stond achteraan, dat strandje. En dat stond daar over het strand in het water te kijken. Maar nu is het, dat, is een, een, dat was voor mij een heel raar moment om dat te zien, zodat, hoe dat de industrie door gelijk, echt gelijk een monster traag dichterbij kruipt. Want dat vrijheidsbeeld, dat staat nu dus achter de dranghekken. Dat staat eigenlijk niet meer op het grondgebied van Ruigoord. Dus de industrie is zover opgerikt dat ze, dat ze allemaal dranghek, alleen een soort hekken hebben gezet. En ze hebben dat hekkenwerk achter dat vrijheidsbeeld moeten zetten. Want ze hadden geen, geen grond om het te zetten ervoor, want die tot op een randje natuurlijk. Maar het is dan nog lief dat ze ze niet hebben afgebroken, blijkbaar. Want het was wel een vies zicht om te zien dat de hekken van de instormde industriële wereld, die het allemaal geopslokken. opslokken, al achter dat vrijheidsbeeld stonden. Ja, die, die terminal voor de, de zeeschepen, die komt dus echt onder haar, haar type van haar Hè. Ja, ja, ja. Als er een boot aan ligt. En, en dat is, eh, vorige jaren was dat nog eh, puur natuur. Dan hadden we een echte grasberm die tot in het water ging. En we hadden daar een beton het water niet, de kant niet. En we hadden er ook een heel strand, want we kunnen nog in zwemmen en zo. Dat is allemaal weg. Ik heb nog wel een moedige familie met een zelfgebouwd vlot zien voorbij dobberen en heel moedig ont, ont, ont 1, 2, 3, 1, 2, 3 ont, ontroeien, want het was moeilijk om tegen de stroom op te gaan, maar ik heb ze heel hard zien vorderen en dat vond ik wel heel mooi. Het mocht niet, want er stond een bordje trouwens. En ik vond ik ook heel mooi, omdat we het hier ook vaak over taal hebben. Normaal staat er zo verboden te zwemmen, maar er stond een bordje. Het is ons verboden te zwemmen. En ik heb me nog nooit zo blij gevoeld dat ik deel uitmaakte van ehm, de ons. Ik weet even niet wat voor een voorwerp in de zin dat dat is. De Wim slaagt mij dood. Ik heb Germaanse gedaan. Maar ik was blij dat ik tot het bordje ons eh, behoorden. Het is ons verboden te zwemmen, ja. Um, ik zou zeggen... Even, Wacht, binnen ja, iets ja, zeggen. Even terug zou ik zeggen naar het, festival. Het festival noemt Vurige Tongenfestival, dat hebben we nog niet vernoemd. Het is een festival dat gaat over poëzie, waar eh, ook uh, cabaret en muziek gebracht werd. En ik stel voor dat we nu even luisteren. nee, het officieel zeggen ze poëzie, muziek, cabaret, dans beeld en kids. Want dat is ook heel belangrijk. De kinderen, voor de kinderen kids, is daar kids, kids. Nee, nee, kids <laughs> maar, uh, voor de kinderen werd er ook altijd van alles georganiseerd. Burgertongen is trouwens een bijbelse term. Hè. de spraakverwarring. En, eh, maar ja, zit nog een muziekje op. Ah, ik stel een voor stukje we, poëzie, dacht ik. Ja, stukje poëzie, poëzie eh, ja. naar de, van de organisator van het festival, Hans Plomp. Gaan we nu een stukje poëzie luisteren. Ik heb vandaag heel wat eh, sombere gedichten gehoord, moet ik zeggen. En eh, nou ja, blijkbaar eh, moet dat ook gezegd kunnen worden. Zelf hou ik van een beetje humor. Maar ja, vooruit. Pauzin Johanna en de menseneters. Opgedragen aan het eindelijk ontmaskerde pedofiele netwerk Vaticaan. Onder leiding van de eerste feilbare paus sinds eeuwen, het hoofd van de Inquisitie, Jozef Ratzinger, alias Paus Benedictus, het is niet te geloven allemaal. Anyway, er is één keer een vrouwelijke paus geweest, pausin Johanna, en daar is dit gedicht aan opgedragen. Mens, jij bent het evenbeeld van God, die vader van de vliegen, die christelijke horzel, die kapitalistische malaria-mug. De vals beschuldigden klagen jou aan, God. Het vrouwelijke en haar minnaar. Jeanne d'Arc en Gilles de Railly, Levend begraven door jouw inquisitie. Godverdomme andersdenkenden. Dat noem jij vampiers. In de vergiftigde darmtempels van je dichtgeknepen anussen worden spookbeelden geboren uit bedorven lams gehakt. Het lam gods, opgegeten door de biefstukpriesters. Zijn we het zelf? Wat je zegt, ben je zelf. Je wordt wat je eet, gestorven, bedorven. Genoeg van dat gezever. O, rand mij aan, bloedgeil door een roosje. De geilheid van de bok is ook de glorie van God. Geef mij de fatale kus. De lul is een redder. Het is of de duivel ermee speelt. Maria verkrachtte de dorpsgek. Zonder Judas geen vervulling van de evangelieboodschap. Geen intrigue zonder intrigant. De grote ontdekkingsreizigers op de barricade rond het gekkenhuis. Stemming maken, stemming kweken. Peluis paarden nog met een zeegodin. Afrodite overmande een sterfeling. Daar waren nog eens godinnen die een onschuldige jonge man overvielen in de berm. Dat waren tijden van goddelijke schelmenstreken. O, ik verlang ernaar. O, rand mij aan, pauzin Johanna. Ja, dus schiet maar de listentaat met die Judas, die kan ook Het is als een uitdrukking geworden, precies van Judas Christus. In plaats van <laughs> Jezus Christus. De man van Eris. Ineke, ga een plotje voor Hans Plomp, hè? Ja, het. <laughs> Steve Wynn, there will come a day. The patient will be rewarded and all their tormentors will pay. Nou was Steve Wynn in The Miracle 3. Dat is ook nog een hele schone naam, maar die is in een eerste band heette The Dream Syndicate. Dat wou ik jullie toch niet onthouden in ons ruigwoordprogramma. Live <laughs> The Dream Syndicate. What's in a name? Ja, en het werkt dus weer al. Hè. Die sirene van Dul die zit daar dus nog altijd in Amsterdam met die bende van Ruigoort. En die stuurde nou juist een berichtje dat ze kinderen naar onze ontlusten zijn. Dus hallo, mannen, hallo Ruigwoord, hallo Amsterdam. <laughs> <laughs> Ehm, ah ja, Sabine, de plantje is veilig thuis gerokt. Hè? Wacht, de Edwin heeft hier nog iets. <laughs> Marijuana, Santa Maria, Mary Jane, soft and gentle, also releases pain. Hemp is the male, grows fast and firm, provides for many of mankind's needs, with fuel left to burn. This unique gift of nature, this plant divine, a benefit to all in past and present times. It's not for everyone, but then what is? Do not inhale if you don't like getting blitzed. Now, more than ever, the evidence clear to see. A plant, our saviour, even more than alcohol, nicotine, coffee and tea. It provides food and clothing, building material and fuel. It's a medicine, a healer, for healthy nutrition too. Hemp offers a, a real and immediate solution to deforestation and industry's pollution. It cleans the topsoil of contaminated oil, needing itself little water nor toil. And reflect that not long ago, during World War II, Henry Ford made a car of an organic brew, a composite car comprising 80% hemp, much stronger than steel much stronger than steel, though of a natural bent. Grow hemp for victory, the American government shouted. The evidence had been provided. No one then doubted. We can grow most of our needs, the cry went out. Why import what we can do without? With their once in a billion year rape of the world's resources, America at war had to provide for themselves in mid course. With imports impossible, they had to change and adapt and agreed that hemp would help avoid a collapse. A weed that grows everywhere, cannabis, its correct Latin name, its benefits to mankind, then miraculous, now reaps derision and blame. What on earth is going on when something so right is said to be wrong? Up has become down, left has become right, the truth remains firmly out of sight. No profit from weed is its only misdeed. So again, our leaders act for corporate greed. To profit from petrochemicals, pharmaceuticals, petro, uh, pharmaceuticals and oil, while heaping abuse on a plant grown in soil. Users become voters, change our fate, take responsibility for the current state create a groundswell of the environmentally committed. I bet no one at Rycourt would remain seated. Okay. Thank you. Marijuana. Santa Maria. Ja, lieve mensen. Dat was, dat was het open podium in de cirkeltent en we weten eigenlijk niet meer de naam terug te vinden van wie dat het gedaan heeft. Dus als een van de luisteraars weet... wie dat, dat was, laat het ons weten. Dan kunnen we krediet geven aan die, aan die lieve mens. Dus een, uh... Ja, Ruigoort, er is heel veel groen, hè. heel veel plantjes. Maar niet alleen plantjes, er zijn ook beestjes. Zullen we eh, naar het einde gaan? Dat is minder ja. herrie. Dan lopen, want hier hoor je de band. We lopen nu nu naast Helena we gaan eh, naar de camping. En noem het Basje van Helene. Oh, die mevrouw wil helpen. Aaien volgens mij nog. We het Basje van Helene. Ik heet Jacob. Jacob. Maar deze dame, ja, die laten we niet... Eh, Helene. Helene 105. Maar nou, wat is, wat is Helene? De lastras kunnen niet kijken, hè? Helene is een koe. Ze is bijna 10 jaar oud. En dat is een hele bijzondere koe, want ze is extreem mak. Ja. ik kan gewoon dwars, dwars met haar door kinderen heen en mensen heen. Ken ze loeien, loeien op bevel? Nee, maar ze is nu een beetje onrustig, want ze weet dat ik nu terug ga naar de andere koe. Ze mag weer terug naar een maatje. Je mag wel aaien. Ja. Helena is de eerste koe in Europa die door een hoepel springt. Ik heb het haar geleerd en zij kan door een hoepel springen. Die voorstelling doe ik hier niet, maar die voorstelling heb ik twee jaar geleden gedaan. Alena gaat Oké, keur. Zakje bij. Helena, ik heb altijd mijn emmer bij me nu of niet? Ik zat zo op. Helena gaat ook naar het Oerolfestival uh, volgende week. Het, het. het Oerolfestival op de Schelling. Dan gaat ze tien dagen lang vier voorstellingen per dag doen. komt ze mee op het podium? Ze komt ook op het podium, ja. Ik ga dat zo opruimen. Eh, wil je nog meer? Of? Oh. <laughs> Zegt u? Wat zei je? Wat zei je? Oh, maar, ze mag wel kijken. Ja, kijk eens. Ik... Ze gaat nu even scratchen. Ze gaat even scratchen. Beautiful cow, zei Beautiful cow, hè? Ja. Helena was, uh, eh, 105. interview met het baasje van Helena de Koe. We gaan uh, langzaam over naar een volgend nummertje. Een Indische band die daar optreedt. Uh, we gaan direct over naar de band. De bril! De ene keer is de gemeenschap, de andere keer is de buurman. Ga dat doen we. Je vindt je eigen weg toch wel. Op de ene of andere manier, Bent vallen en opstaan. Maar tegelijkertijd wil je bij elkaar komen en moet je iets van jezelf opgeven. We gaan even knoeien, het was het verkeerde trekje. <laughs> Even maar, hoe? गोरे दो नाव पे संगे और तो कब ने सबके पीछे अपन विचार से हटके काल मुझे उतर स्तर जमीनो छोड़ छाड़ दी वाली बागीना काल मुझे उतर स्तर जमीना छोड़ छाड़ दी गोरी वाली बागीना दूर कोई भेद जहाँ पंडित न बोले माई न रोवे हलवारी न रोज रोज गाना सुनावे हाँ। तन तेरे तन तेरे तन हिप तन तन जननी धरी गाई देश के मंदी में कैसे दे बोली भाषा सौजात के पीछे में काल दूसरे के आदत बारी काल भाग चोखा से नाता बुरी काल भाग दूसरे के आदत बारी काल भाग चोखा से नाता बुरी के पुरखन के सब रिवाज नुलो कंधा पे आज लाए ना रोवत समुंदर के बारी दना दे दना दे दना दिन दना Ja, nog een band waar we de naam niet van weten. Het was een Indische band. Ehm, die hebben onze weg geleid naar eh, ons volgende item er gebeurt dus echt van alles in Ruigoord. En wat dat ik persoonlijk heel mooi vond, is eh, dat ik daar als buitenbeentje, buitenbeentje mocht zijn en daar een hoop andere buitenbeentjes tegenkwam die allemaal ook geloven dat er meer is dan deze ellendige saaie wereld en dat dat nu ook aan de gang is. Ehm, en wij hebben er dus in de salon ehm, een soort. Een, noemden ze zichzelf heks? Ik weet het niet. Ik vond het een heks. En bij mij zit er geen greintje negativisme in het woord heks. Dus, ehm, en die kwam ons vertellen over die andere wereld. En die kwam ook vragen of dat er iemand in het publiek was die ergens vanaf wilde. En toen kwam er een mevrouw zitten en die kreeg het op haar zeskes, zoals wij dat zeggen. En die wou terug weg, want die wou dat ineens niet meer doen, want het duurde te lang en alles. Maar ze is toch uiteindelijk blijven zitten. En dan heeft ze geëindigd met een gedicht. En jammer genoeg was de, was de batterij toen plat. Maar, en toen citeerde ze plots... Nee, voilà, dat is wat we haar niet, wou we haar niet opnemen. Maar ik wou toch... <laughs> Ze citeerde, voordat ze doorging, citeerde een nummer van Graham Parsons verdekken. En daarom, het is, eh, het is, het is, het is dat linkje dat we daarna gaan leggen, de Flying Burrito Brothers. Maar we gaan eerst luisteren naar mevrouw De Hicks in kwestie. Weet jij haar naam van het, het programma? Het, uh, dingen eten, er was eh, ook de, aanleiding van de uitgave van een boek... Calling the Beer The, the beer spirit. En er waren allemaal shamans, teksten die vertaald waren in het Engels. En ze waren nu ook bezig aan een Nederlandse vertaling, geloof ik. Ja, ja, ja absoluut. Maar ze zoeken nog een uitgever. Maar dus, nu dus- weet ik niet juist, eh, shamanistische teksten door Anna Kielin staat hier. Dat was die vrouw. Dat was Anna Kieling. Dat was Anna die moesten Die moest even horen. Die geboren. Oké. Okay. gaan we. And maybe you can help me and take all these things away. We don't need any of this. you have to get rid of them. Is there anybody here who has something that you want to get rid of to put in something new? Diseases, unhealthfulness, habits you want to get rid of, unemployment. You want, please. Because I will do this, I will call the spirits. I will call the spirits, and since I do, there will be healing power in the air, and it can be used by somebody. And that's why I want this away, because otherwise they will be like snakes for me, and I fall on them. Yeah, here under the Yes, thank you. Before I start, there are some things that I want to say. The first thing is that there is a parallel world. You don't have to believe it, you don't have to go there, but it's there anyway. For those of you who want to go there, for you, those of you who want to learn, we who are of the Western world, we cannot be shamans. At least that is how I look at it. We are those who are shamans are those who are born in the cultures where they still have shamanism and it's much easier if we keep to saying that we are shamanic practitioners. But any of you who wants to travel through time, any of you who wants to travel to other worlds or learn to call spirits and come here and work with it, you can. You only need to want to. And a lot of courses. You go to classes and go to classes and go to classes and go to classes, and then you learn it, and then you journey, and then you can it. And it's most enjoyable and completely undangerous. And sometimes you can get, make miracles, and sometimes you can just have fun or learn lots of wise things. So I do strongly recommend it for anybody because if you are here, it's because you're somehow interested, or you just have a little time. I don't know. How many classes would you take? <laughs> For you? For an average person. For me? Mm. For an average person, it would maybe take just two to learn to, to journey to the underworld get to know your power animal, learn to travel to the upper world and find your teacher. then you can go and ask them and again and again, and you can go to class in the in the in the other world. Thank you. There, there's some other things. Shamanism is is anarchistic because the rules are created between the person and the spirits. As soon as somebody comes and tells you that I know what is right, they are automatically wrong that's the rule of number one. As soon as somebody says that I know and I'm the one who tells you what's right, they are wrong. Because you create your own truth in relation to the spirits. And it's yours. You're not a missionary. You don't have to tell anybody else what's their truth. And that's very important. Right and wrong does not exist, other than ethical. When I sing the songs here from, from the Elgishas, I, I talk about bad spirits or bad energy, and in Tuva they call talk about asa, Shulbus, buk, and shetker. And those are the different dimensions of the bad spirits. So you will hear it in the songs. And I will start with using my drum. And since I am Swedish, I have a Sami drum. And but do I have to sit here? Yes, you have to sit so, uh, there. and maybe it something will happen. time. Uh, That's going to be a miracle. A miracle will, takes I will, time. I will drum and I will sing some songs and then I will start drumming around you. And then it all happens. Does it feel okay? I'm crazy. I'm lazy, but I'm crazy. But are you comfortable? You need another no. chair, maybe. Maybe the orange chair. Big one. And more big comfortable. Chair. You want more bigger chair? More, yeah, more comfortable. With the basket. So. Yeah. yeah, and then comes with the neat there natuurlijk. Yeah. And then when I can I ask you, you come back, come back and sit here when I drum around you. How long do you talk? How long it takes before I start? No, <laughs> oh, really. I have only two minutes. You have only two minutes? Yeah, and then you better share it for another victim. more willing person, I think. But my friend is angry with me, so I can't stay here now. Can I stay here long? Okay. Yeah, yeah. So do you want to do it or do you want somebody else to do it? Nee, I want to do it. Yes. Yeah, you sit down there. And I do it so long. Yeah, but you can sit in the comfortable chair and I can tell you when to come. Uh, I will start to call in the spirits, and then I will start reading some of the songs, and then I will start working with you. was dus in en dit kwaad. En die mevrouw die in de stoel zit die moest inderdaad dit kwaad, die wou een gedicht kwaad. En dat was eigenlijk wel een heel knap gedicht, maar het is dus wel degelijk kwijt. Maar ik denk <laughs> nu ook mijn, mijn geest ben kwijtgespeeld. Die is uit mijn lijf getrommeld. Oei, <laughs> maar die moesten niet denk kwijt. <laughs> Eh, ik denk dat er zo'n moment vuil rondlopen. Ze hebben over hun hebben gekregen. Ehm, we beseften in eerste terwijl we aan het uitzenden waren dat we een, een, een, gewoon een healing in een ether aan sturen waren. Dus we hopen dat er heel veel mensen kwijt zijn geraakt wat dat ze kwijt wilden. En die mevrouw, je weet er dus ook niet wie dat is, die is haar gedicht kwijtgeraakt. Ze heeft het kwijtgekunnen. Wij hebben het allemaal gehoord en het was echt een mooi gedicht. En, eh, maar het is dus kwijt, want het is niet opgenomen. En toen citeerde ze de volgende woorden. Thank you. Weg met de shamanen. Ze zijn er blijkbaar niet blij mee. Mannekes, deze is echt geen mensenwerk. Hè. Dat doen wij echt niet opzettelijk. Daar hadden wij niks mee te maken die cd in speler CD die doet nogal raar. <laughs> stel voor dat we even naar, uh, na het eh, optreden van die vrouw, uh, eh, werd er prachtige, is er prachtige shamanenmuziek gespeeld. Tuvaanse, hè? Ja, en ik stel voor dat we daar even naar luisteren. Gaan we de, zijn dat die keelzangen of? Dat is die die daar speelde. Ja, en, gaan alle, alles... Ah ja, de, de fluit. Eén oh, ja. voor één, hè. Eerst, nou, <laughs> wacht, <laughs> misschien stot die een naam hier wel op. Oh ja, graag, want ik wil toch wel... Ik kan dat German Popov geweest zijn? Als het in... Ja, ik... ik zie niet maar één mannennaam bij staan. Dat zal hem dan wel geweest zijn. Die speelden op een fluit, die speelden op snaarinstrumenten. Die, die, die kunnen we allemaal zo. horen. We zullen eerst met de, met de fluit beginnen. Alright. Begint met zijn flutje. <laughs> volgende... We zullen nog eentje van de, die shamanen muziek spelen. Eh, dezelfde persoon, die, eh, die moet volgens mij eh, toch een paar winters in Siberië hebben doorgebracht. Want het was een Nederlander, dacht ik. Ik denk het wel, maar... Die toch een prachtige keelzang... het was ongelooflijk. Ik vond dat niet ongelooflijk jullie gaan zo beat zo lage dingen horen en, en, en dan van die heel hoge. En je kon dat echt zo zien als je naar die mensen gezicht, naar zijn lippen en vooral als je naar zijn hals en zijn lippen zag. Die, hoe dat die getuid werden en welke adertjes dat er naar boven kwamen bij de hoge en andere adertjes bij de lage. Dat is echt echt ongelooflijk. Alderfestijn. <laughs> maar het is dus allemaal puur... En binnen, dit is het stukje... Eh, er is, het wordt begeleid door een snaarinstrument, maar, maar alle andere dingen dat je niet als snaren kunt definiëren, dat is dus allemaal stem. Heel vreemd, maar... Oké, we zullen nu even starten. <laughs> Ja, dat was dus een snaarinstrument en dat was niet, de rest was stem, maar niet, dat was echt wel degelijk één, mens die dat helemaal alleen deed. Dat was één stem, zowel, ja. Ongelooflijk. Want nu ook, als je dat terug hoort, je denkt dat je een flutje hoort, maar hetgeen dat jullie waarschijnlijk als fluitje hebben gedefinieerd, dat is gewoon, dat kwam allemaal uit deze mond. Heel <laughs> bizar. um, we hebben even tussendoor. Hebben we zelfs nog een stukje muziek van die mensen? Of houden we dat voor de volgende? Oké. Ja, nee, nee, dat is goed. Ehm, ik, ik moest ineens, ik moest, toen ik er zat, ook al denken aan Eamon Dowd, mijn eh, rock'n'roll companion, die mensen die mij ooit is zo zot heeft gekregen om met mijn chacos en mijn gitaar op een trein te springen en mee op tour te gaan. Ehm, de Frank kreeg een berichtje. Ehm, maar die mens had nog een andere zijde ook. Die was heel, heel hard met de parallel world bezig. En eh, die voelde zich er ook wel... Al ja, als je een rock'n'roller bent, dan is dat iets heel moeilijk om, eh, om te zeggen tegen andere mensen. En, eh, maar degenen die dat moesten weten, die kwamen dat wel te weten. En ehm, op zijn laatste cd, The Mansions of Gold, stond de nummer Nine Bridges from Town... En uh, er zegt een thank you Queen, Queen Christina. En hij heeft tegen mij ook verteld, Queen Christina, hij woont trouwens nu, het is een Ier, maar hij woont in Zweden. En die vrouw was ook, die Anna was ook van Zweden. <laughs> Dus ik moest direct natuurlijk aan een Eamon denken. En Queen Christina, dat was een koningin in Zweden in de middeleeuwen, die ervoor heeft gezorgd dat er in Zweden in ieder geval Ehm, veel minder heksen en tovenaars um, ter dood zijn veroordeeld dan in de andere landen. Zij heeft een halt eh, toegeroepen aan al die heksenverbrandingen. Omdat ze, ja, ze zal dat ook wel gevoeld hebben. Dat, <laughs> dat we die Sowieso dat we die nodig hebben. En ook gewoon het onderricht ervan. Ze was er een tijd voor waarschijnlijk, Queen Christina. En het is aan Queen Christina blijkbaar te danken dat heel veel van het heksenerfgoed is overgeleverd geworden. Dus Thank You Queen Christina. Eamon Dowd met Nine Bridges from Town. het is geschreven in Amsterdam trouwens. One, two, three, four. from town. Nine bridges from town. Nine bridges from town. Nine bridges from town. Nine bridges from town. I warm my hands at her fire. She lit the lamp full of desire. bridges from town. Trouwens, jij heeft mij ook in contact gebracht met de Cosmic Trigger. En zo is Frank ook in contact gekomen met de Cosmic Trigger. En dat is toch wel een heel groot linkje naar haar denk ik. Ja, sorry Frank voor het onderbreken. Het is aan nou. Nee, nee, nee. Dat is, eh, de Cosmic Trigger zegt al over. Eh, ja, en de Eamon heeft ons ook al laten weten dat hij regelmatig luistert naar onze podcast en zo. So, Eamon, if you're listening to this, eh, there was an invasion of black dogs in het <laughs> Ruigoord and we have no idea what this can mean. Hmm. Ehm, ehm, ja, um, ja, We zijn er weer geen kwaad, hè? Ja, we zijn ze niet echt kwaad. Ze is naar een andere wereld, hè? En ik denk dat ze zich daar echt ook wel beter kan voelen. ja, we hebben het, we hebben het over Sophie. Sophie, en, het je. Voilà. En ik heb ze nooit niet goed gekend, maar ik heb ze een paar keer gezien. Ik vond een ongelooflijk lieve vrouw, maar ik heb ze ook een paar uitspraken horen doen die mij gewoon kippenvel bezorgden. En ik weet, ik heb gewoon lange conversaties maar vermeden, omdat ik weet dat ik de mensen die heel hard wil geloven in de goedheid van de wereld, grokt soms ook ongelooflijk teleurgesteld. En de meeste misantropen zijn eigenlijk mensen die die het eigenlijk heel goed menen, maar die gewoon heel teleurgesteld zijn in, in het leven en in hun medemensen en in hoe hard mensen kunnen zijn. En ehm, ik kan alleen, ik, ik, ik ben blij dat ik geloof en ik denk dat Sofieke net als een Herman J. niet geloofde, maar ik hoop dat wij gelijk hebben en ik hoop dat zij nu zitten glimlachen en eh, dat ze het gevonden heeft. Ja, Frank, die is al nou. Sorry dat ik... Ja, ehm. <laughs> ja voor de mensen die nog... Uh, die Sofie hebben gekend... Uh, eh, de woensdag de 2 juni zou op het Schoonselhof... Schoonselhof... Schoonselhof. Schoonselhof. Eh, Schoonselhof. de plechtigheid beginnen om 11 uur. De dus festiviteiten noemt Ja, dan, uh, ik heb hier een mailtje. De, festiviteiten vinden plaats op woensdag 2 juni 2010 op het Schoonselhof en beginnen om 11 uur. Ongetwijfeld volgt er nog een koffietafel met bier op een nog nader te bepalen locatie. Ehm, ja, en mensen die nog een laatste groet willen brengen, die moet eh, contact opnemen met de Sint-Jozef-kliniek in Zoersel voor de uren Ehm, en dat zou nog kunnen tot en met maandag. Ja. Ehm, Sophie maakte ook de hoezen voor, uh, voor eh, Caroline. De achterkant van de Harakiri-hoes was ook getekend door Sophie. En eh, de hele, er is een ongelooflijk schoon carousel getekend op de CD-carousel van Monokiri. En die is ook van de hand van Sophie. En um, dus we gaan een liedje draaien van Monokiri, Give It Up. Ehm, ja. Maar we geven niet op. Wij geven niet op. Wacht even, we wat niet op. Ik heb de verkeerde schuif eh, gepakt. we hebben juist gehad over iemand die gestorven was. Um, we hebben het ook gehad, oh, even, werd even aangehaald, Herman J. Klaes. Toch wel een eh, persoon die voor Ragoort en Doel veel betekent. Die eigenlijk de twee heeft samengebracht. Ja, hij is een van die mensen inderdaad. En uh, Herman zijn assen zijn ook in Ragoort. <laughs> We hebben hem gaan nou uitzaaien. Uitgestrooid? Ja. Een nou paar zaadjes van de Neerman gaan zaaien in Ruigoord. Dus dat wil zeggen dat eh, symbolisch ook Herman heeft zijn zaad uitgestrooid. En het, heeft, zal zeker zijn vruchten brengen. We gaan even luisteren naar de asverstrooiing van Herman Klaes zijn assen. Ik stel dan ook voor, er komt ergens een stilte in om dan even de persoon te gedenken. Ik denk dat eh, het feit dat Herman heeft gevraagd hier in Ruigwoord zijn as te verstrooien is natuurlijk een hele grote eer. Het feit dat we het juist tijdens het Dichtersfestival hebben gepland is een aansluitend op we zeggen, een van de redenen waarom hij hier zo vaak was. De poëzie, zijn grote drijfveer dat maakte Herman jarenlang een hele belangrijke schakel tussen Amsterdam en met name Antwerpen. Later Doel. En met name op het laatste moment van zijn leven heeft hij nog zoveel gas weten te geven. Door Doel en de, de dichters eh, van het café, ehm, de Museval, de, de Hopzak. De Hopzak. Um, ehm, aan een gesloten club van poëten, beeldend kunstenaars, die ja, zich langzaam maar zeker ook in Ruigoord kenbaar maken en deel worden van een grote verhaal dat ook Ruigoord en Doel en Amsterdam en Antwerpen weer op nieuwe manieren zal verbinden. En ehm, dank aan Herman. En ik denk dat een ieder hier eh, een reden heeft om hier te zijn uiteraard eh, in verband met Herman. Ik zie meerdere mensen met gedichten. Ehm, jij bent de ceremoniemeester als het gaat om de as, toch? Of doe jij dat? Ja. Oké. Dan geef ik aan jou het woord. En dank voor jullie komst allemaal. Ik ga enkel de titel van een gedicht... Jan? Zullen we allemaal hier staan? Ja. Zullen ja. allemaal daar staan? Hoe... prima. Prima. Oké. Eh, dan ga ik eerst... Het midden van de cirkel bepalen En ik ga enkel de titel van een gedicht voorlezen. Geen dagen meer. Geen dagen meer. Ik sta te wachten. Klomp is een van de hele oude vrienden van Herman. Als deze twee geesten elkaar niet ontmoet zouden hebben, dan had ook het verhaal van Herman niet bestaan. Ik bedoel, je hebt altijd meer dan één persoon nodig om contact mogelijk te maken. Hans oude boezemvriend van onze overleden vriend, dichter Herman J. Klaes, wil ook nog een laatste woordje spreken. Ja, ik zal me maar eh, direct tot Herman richten. Het leven is zo ongelooflijk wonderlijk eh, en grillig zoals, zoals, eh, zoals dat uh, eh, verlopen is. Ik ken Herman al van ver, ver voor Ruighoort. We zijn generatiegenoten en we zijn allebei gedebuteerd bij Manteau in de tijd. de meeste van de mensen die toen in die vijfde meridiaan debuteerden zijn al gaan hemelen. En, en Herman, al is het nog zo'n atheïst geweest, zal er niet aan ontkomen dat hij daar uitzonderlijk verrassend eh, voortbestaat. En vanaf het begin was Herman altijd eh, betrokken bij, bij Ruigoord. Hij heeft het gevolgd met grote interesse. Hij was toch eigenlijk een echte stadsmens en een boekenwurm. En toch beviel het hem hier ontzettend. Eh, de laatste jaren van zijn leven sleepte hij zich hier nog naartoe. Voor iedere mogelijkheid kwam hij hierheen. En ik vind het ongelooflijk een, een, een ja, eigenlijk ben ik ongelooflijk blij dat we een plekje hebben kunnen eh, conserveren op deze bedreigde plek in eh, ja, het westen van Nederland. Eh, jullie zien het, het wordt een groot industriegebied, snelwegen en Phoenixwijken, Maar ja, dit zal wel die fabrieken overleven. En ik vind het geweldig dat Herman hier zijn as wil uitstrooien, uitgestrooid heeft willen hebben. En ik denk dat dit toch wel het begin zal worden van een, eh, van een traditie. Want eh, morgen wordt de as van een andere dichteres eh, en vriendin hier uitgestrooid, Baafje Wezelman. En ja, ik nodig jullie hierbij allemaal uit om jullie vruchtbare as, als de tijd daar is, met de bodem van Ruigen te vermengen. Ik denk dat dit ook een hele bijzondere kracht aan deze plek zal geven. Herman, jongen, dat ziens, somewhere over the rainbow. Dankjewel. Nog een laatste aanvulling van mijn kant. Er eh, eh, zijn vier gedichten van Herman opgenomen in de Poetry. De Poetry was de titel van een gedicht van Baafje Wezelman, die wiens as morgen wordt verstrooid. Baafje schreef een gedicht dat heette De Poetry en het was een woordspeling, tree met T-R-E-E. E. Ehm, toen ze dat gedicht schreef, dacht ik, of zei ik tegen haar, Baaf, die boom ga ik voor je maken. Het heeft zo lang geduurd, ze is inmiddels overleden, maar de boom staat. Het is gewoon een levende boom. Maar in de traditie van de Tibetaanse gebedsvlaggetjes, gedichten van vrienden en vriendinnen die de geest hebben gegeven, eh, kunnen wapperen in de toekomst. Dus ik nodig jullie allemaal uit ook daar gedichten in te blijven hangen van onze overleden dichtersvrienden en vriendinnen. De boom staat daar verderop en die komen jullie nog wel tegen. Dank jullie wel. Is er voorts nog iemand die iets wil zeggen? Naar aanleiding van Herman. Nou, één gedicht. Eén gedicht. Om af te sluiten, dankjewel. van de jonge Turken. Van de jonge Turken houden we de sigaret over en ongebreidelde dadendrang. Het dranghekken hoort de oude Turken toe. Schiet het niet op, schiet dan in eigen voet. Marcel van Malen bulderde vaak van het lachen. Herman was vierkant gekant tegen elk geschut. Hij schoot nogthans op. Eén keer thuis bij Marcel op de koffie, hoe vaak niet bij Herman. Koffie of wijn, wat zal het zijn, neem en drink. En drink, het is zondag. Dankjewel. Dank jullie wel. Ja, en het was niet alleen de uitzaaiing van de Nierman maar het was dan ook nog eens zijn 75ste verjaardag. Ja, 23 mei. En ik denk ook de dag van de kruiden. Als ik het goed heb begrepen gisteren ergens, ergens op ITAC doorkreeg. Ehm, ja, ik wil mij hierbij nog eens... Eh, ik was godvertikken al in Raaghoort als deze allemaal aan het gebeuren was. Maar eh, ik, kwam, ik kwam van een ander optreden. Ik had zelf moeten optreden. Ik moest met een trein eh, gaan. Voilà. En ik kwam aan in Ruigoord. En ik dacht dat, dat de uitzaaiing van Herman, zoals we dat nu even traditioneel zijn beginnen noemen, eh, al, al lang achter de rug was, En ik zag daar een mens met rode haar soms spelen. En ik ben er gewoon even naar beginnen luisteren. En blijkbaar werd op dat moment gebeurd hetgeen dat jullie juist gehoord hebben. Dus ik had het kunnen meemaken maar mijn vader, de ferryman, die ook nog altijd ergens uh, rondwarrelt, die heette ook Armand. En er waren van alle connecties. Ik heb een Berberse dichter gezien. En ik heb nog nooit in mijn leven iemand gezien die zo hard op mijn vader leek als die een Berberse dichter. Ik weet niet of dat daar opnames van zijn, maar dat, dat komt misschien nog wel. En ik had een dag ervoor van iemand als troost, omdat ik zo ongelukkig was, een olifant gekregen van Marieke, haar overleden vader. <laughs> en ik kwam ook nog een jongen tegen die een tattoo van een olifant op zijn buik had staan. Ter ere van zijn overleden vader, die een uh, eh, olifanten verzamelde. En ja, Herman was ook een beetje een vaderfiguur van de doel ruigwoord connectie. Dus met een olifant heet Armand. Maar ik denk niet dat jullie nog kunnen volgen. Maar voor mij was het een ongelooflijke 23e. maar, de sirijn stond ook mee een olifantje veranderd? En de sirijn, godverdikke, ja, er zijn zoveel dingen tegelijk gebeurd. De sirijn van Doel had een, een eh, dingen van de Indische Compagnie, van het VO, wat is het? Ik had er nog nooit niet van gehoord, sorry. Ik ben soms heel wereldvreemd. Een muntstukje met een olifant van acht dozijn. En dat zat dus ook heel de tijd in mijn, eh, in mijn zak. Het was een ongelooflijk magische 23e mei bij de Vurige Tongen. Ja. ja, genoeg gezeverd. Ja, maar ik vind toch dat we de Rainbow Connection eerst moeten draaien. Want vind je dat Hans, Plomp, had het ook gezegd. Nummer 1, dat is gemakkelijk wel. Nummer 1, We hebben dat al eens gedraaid in de muziekdoos. Dat is niet erg. Meer regenboog, regenboogje naar doel. Dat weet ik nog. Voor Sabine was dat toen. Ja. is voor uh, Goort. Allee voor het. Willie Nelson. Met de Rainbow Connection. Why are there so many songs about rainbows? And what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions. And rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Who said that every wish would be heard and answered when wished on the morning star? Somebody thought of that and someone believed it. Look what it's done so far. And what's so amazing that keeps us stargazing? And what do you think we might see? Someday we'll find it, the rainbow connection the lovers, the dreamers, and me. All of us under its spell. We know that it's probably magic. Have you been half asleep? And have you heard voices? I've heard them calling my name. Is this the sweet sound that calls the young sailors? The voice might be one in the same. I've heard it too many times to ignore it something that I'm supposed to be. Someday we'll find it. The rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Fabiola. Er loopt een, half Nederlands, half Belgische, half man, half vrouw rond. Die minstens, minstens evenveel kleur dan de regenboog heeft. ja. Voilà. Het is een Belg die in Ruigoord woont. En ehm, het enige verschil eh, met die andere Fabiola is... Je, je Fabiola's die met hun haar weet van alles moeten doen om grutter te worden... Hij loopt de plateauzolen. Of zij loopt op plateauzolen. Dat is het enige verschil. Ze willen altijd twee wat groter worden. En ze heeft ook altijd van die mooie regenboogjes op de wangen. Huh? Voor wangen. Ja, ja, ja. Regenboogvlaggetjes of zoiets. Ja, vredeskleuren. laten, we, laten we nu even luisteren naar wat het Fabiola te zeggen heeft in verband met Ragoort en Dol. Heb je lekker gedanst gisteren? Gisteren, vandaag niet. Ah, vannacht, vannacht, om vijf uur was ze nog aan het dansen. Ja. wat ja. betekent ruigwoord voor jou? Nou, ruigwoord betekent voor mij een vrijplaats. Dat is ooit gekraakt geworden. was een gewoon dorpje vroeger. Hebben ze dus gekraakt omdat de mensen hier vertrokken, want ze waren hier van plan een zeehavenindustrie industrie te maken. Wat ze dus nu ook eh, doorgezet hebben. Maar dat heeft, hebben ze, eh, door het te kraken is het toch eh, meer dan 30 jaar uitgesteld. Dus dat is dan toch wel een pluspunt. Want er zijn mensen die, die dus hier heel hun leven of hun leven is hier wat geworden. Of ze hebben er een zin in gekregen in het leven. Door zo vrij te zijn en zich uit te leven in de kunst en in alles wat ze wilden. Eh, door eh, zo'n dorp te kunnen kraken, want de pastoor is vertrokken. en heeft de sleutel van de kerk eh, aan iemand gegeven uit Amsterdam die een atelier zocht. En zo is het een kunstenaarsdorpje geworden. Maar dan achteraf is iedereen er zo wat bij gekomen. Jullie bepaalde trucken om die, die bedreigingen af te wenden? Ja, er is alles geprobeerd. We hebben actiegroep Groenoord is opgericht. Die hebben eh, hutten in de bomen gebouwd. En toen ben ik republikeinse koningin van dat stukje grond geworden. En we hebben van allerlei acties. En, en dan is de ME erop afgekomen, dus hè, de politie en zo. En eh, toen hebben we het eh, altijd wel stukje voor stukje verloren. Dus de macht van de, van de economie, die dus eigenlijk nu weer daalt. de economie moet schijnbaar de hemel ingroeien. En waardoor dus uh, eh, Ruigoord ook eh, ingepalmd is geworden door de industrie. Dus er zijn hier nu eh, fabrieken om ons heen, een afvalfabriek. Ze wilden hier ook een varkensslachterij naast zetten. Allemaal verschrikkelijk. Als je het vanuit de lucht ziet, is het net een Fata Morgane. Een stukje groen, wat er nog over is. Maar tot op de dag van vandaag hebben we het toch altijd nog kunnen behouden. En al die jaren die we hier eh, prettig hebben kunnen doorbrengen door festivals te geven. Mensen uit eh, eh, Tibet uit kunt nodigen, uit Mongolië. Uh, ik een zekere fanmiddag wordt internationaal. Ja, ja internationaal. het is nu wat commerciëler geworden, maar nog steeds dat alternatieve impact. Het heeft een zekere culturele uitstraling die wel de ja. moeite waard is. Ja. Er, is eigenlijk, is plaats voor meer van die vrijheid. Ja. Zoals in Doel Ja. Wat, wat kan, wat kan eh, Doel van Ruigoord leren? Wat is nou, Doel zou moeten leren dat ze toch hadden moeten, want ze hebben zich een beetje tegen de krakers afgezet, Doel. In plaats van die krakers dat toch te laten, ook al zijn ze negatief of dit of dat. Ik had toch elk huis laten bezetten, dat hebben ze dus nu niet gedaan. Nu laten ze daar alle huizen uitroven. De ramen worden eruit, prachtige villa's. Alles wordt daar kapot gemaakt door stadsmensen die hun huizen verbouwen. Die gaan alles in doel zoeken en die plunderen en maken al die huizen eigenlijk kapot. En eh, er zit geen groep eh, in doel die dat kan tegenhouden schijnbaar. Want dan had ik gezegd, nou dan nog liever krakers dan eh, plunderaars. Die zitten er nu volop. En wij hebben daar ook een huis gekraakt. En dan, eh, maar we weten niet hoe we het moeten volhouden, want ja, dan moet je daar elke dag aanwezig zijn. Hebben jullie, hier geen last ja. van gehad vroeger? Hier? Hier in Aragord? Eh, minder, minder. Want uh, uh, daarmee heeft dat even geprobeerd. Maar als in Nederland iets leeg staat dan heb, en, en de leegstand wordt geconstateerd, dan grijpt de politie niet in. En dat hadden ze in Doel ook moeten doen. De mensen met rust laten die erin zitten. Want dat verhoogt de leefbaarheid. Dan was het dorp niet kapot gegaan. Alternatieve winkeltje. Eh, iets alternatief. Maar die paar krakers die er nog zitten, die hebben zich laten overrompelen. En ik heb zo de indruk van buitenuit want ze hadden er een tweede Ruigord van kunnen maken. Of een tweede, ehm, eh, wat in Denemarken is, Christiana. Ja, ik snap niet dat daar eh, geen groepen op inspringen om zo'n prachtig dorp als doel te redden. Met zulke prachtige huizen. En het gaat maar achteruit en achteruit. En, ze hebben nu nog een jaar erbij gekregen. En ik dacht, nu gaan er van allerlei initiatieven ontwikkelen om het op de kaart te krijgen. Want Ruigort steunt hun en zo. We hebben een ambassade daarop gelegd. Ehm, eh, eh, Sabine is daar ambassadeur, maar schijnt er eh, zijn veel geen moed of geen kracht. Die er weet van hebben, maar Ik weet het niet. De, krakers laten het over. En, mensen kennen het, maar eigenlijk inderdaad ik snap het niet. direct iets. Ja. Ik snap het niet, want eh, België, dat moet toch eh, solidariteit zijn. Eh, en om het dorp niet te verloren te gaan. Maar als er, als er geen, geen krachten ontstaan met de bewoners. Heb jij hier ja, schat. ja, schat. En als er dus geen krachten ontstaan die, en, en, en de bewoners zelf de andere mensen erbuiten houden. En, en twee groepen bestaan, een tweedeelheid zo. Wij willen niet bij de kraken, en, wij zijn de burgerlijker. En eh, wat hier ook heeft gespeeld. Maar hier hebben dan toch uiteindelijk de, dan de, de krakers het gewonnen. En zijn de anderen die hebben zich allemaal, wat ze dus in Doel ook hebben gedaan, allemaal voor het geld laten uitkopen. Misschien was het hier wel iets kleiner dan Doel. Misschien iets overzichtelijker en gemakkelijker te, te beheren. Eh, zou kunnen. Maar ze hebben allemaal voor het geld gezwicht. Eh, de helft is daardoor is het dus kunnen gekraakt worden. De helft is vertrokken voor het geld. Dan hebben de bewoners die er nog waren dat gezien dat die dan toch konden blijven wonen samen met de krakers. En nu zijn die ook weer geld gekregen. Die zijn allemaal uitgekocht. En uiteindelijk, maar dan kun je toch zeggen, hebben wij het hier of in Ruiger, heeft het toch 30 eh, jaar kunnen volhouden. Nou, als Doel ook 30 jaar had gekregen van uitstel, dan zeg je dat, dat kunnen ze ons al in ieder geval dan niet afpakken. Oké, Fabiola. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oké, we gaan voor minstens 23 jaar doel bij deze een eh, algemene krakersoproep. Zoek ik ben wakker geworden. krakers. Op minstens, ja. <laughs> Ik ben wakker geworden. Ik heb die de Paris nog horen zeggen, in hoor trouwens, ehm, de beste manier om uw droom waar te maken is wakker worden. Eh, wel, ik ben wakker geworden. Ik begin er sterven... Eh, ik, ik, ik, ik ik zit toch op een punt dat ik niet meer wist wat ik ging doen. begin er heel sterk aan te denken om eh, een huisje te kraken in doel. En de winnen is er precies ook al aan het denken. Lieve mensen, laat ons doel kraken. Nou, ik klop met mijn vuist op de tafel en eh, laat ons geen buitenbeentjes op ons eigen blijven. In Ruigoord hebben ze bewezen dat er een plaats is waar buitenbeentjes zich samen thuis kunnen voelen. Laat ons van doel hetzelfde maken, lieve mensen. Ik heb nog een liedje eventueel, maar Frank wil ook nog iets zeggen. <laughs> en de Sorry, ik, even, ik zat even op mijn paard. De kortste weg naar doel is met een veerboot. Maar we hebben er momenteel geen meer. We moeten... In het weekend alleen, maar... Botjes hebben. Piratenveren. Oproep. Veermannen en krakers gezocht voor doel. <laughs> Ehm, Allee, eerst dat Ja, Dat is, eh, ik, ik had iets klaargelegd van Porter Wagoner. Die mens zit ook al aan de andere kant, maar die zit ook eh, mee te luisteren van vanaf de andere kant. Eh, een nummer Albert Irving over een, een, eenzaad, een eenzaad creatieveling. En ik ben er zeker van, mocht die mens doel binnenkort aan of hoort nu gekend hebben, het zou hem gelukkig gemaakt hebben. Luister naar een heel mooi nummer over een eenzame creatieveling Albert Irving door Mr. Porter Wagner. When I was just a little boy, I met this man named Albert Irvin. My dad used to cut his hair. He would come to our house, and Dad had uh, uh, barber stuff there, and he'd cut some people's hair. And this was a real strange man. He had a look about him that was just real different than anyone I had ever met. So I went up to his house one day. He didn't live too far from us, up in the real wooded area there, and he had this old house uh, made out of logs. He'd made it himself and uh, he'd use cardboard boxes to stop the cracks up to you know to keep the wind out and so forth and everything in the house he had made all of his furniture and stuff he had carved himself and put it together and the house didn't have no floors in it it was just the earth there and you could tell where he'd cleared it off and smoothed it out and walked around in there so much that uh, it looked clean the floors did he had uh, made everything in there and on a, a stand, he had this wood carving that he carved this picture out of wood. And it was just a beautiful lady. It was a beautiful woman that he had carved out. And uh, beneath the carving, he'd carved the name Kathleen. Well, that just was so uh, mysterious to me. And I asked him who she was. And uh, he said, Well, she's not real. She's just someone I've dreamed of all these years. And that really struck me. And 25 years later, I wrote the song Albert Urban. On the past the Riley fruit farm in the country, and across the Gundy Hills to Chip and Holler. An old man lived alone like a prisoner serving. I'd never met a man like Albert Irvin. Albert never held a woman or a child. You could see the loneliness had drove him wild. He said, I ain't seen a soul in three long years. And down his lonely face came the tears. His house is filled of logs and cardboard boxes. The boxes seal the cracks in the winter time. The floor in Albert's home was just the earth wore down Where Albert Irvin's feet walked around Everything in Albert's house was made by hand a picture carved in wood set on a stand. Such beauty in a face I'd never seen. Carved just below the picture, the name Kathleen. Albert held the picture close up to his face. Said, My Kathleen adds beauty to this place. I asked him who she was, then came to tears. He said, She's not real. She's just someone I've dreamed of all these years. Boy's house was built of logs and cardboard boxes. The boxes sealed the cracks in the winter time. The floor in Albert's home was just the earth wore down. Where Albert's lonely feet had walked around. Where Albert Irvin's feet had walked around. ik heb ook geen tekst bij. Mijn gedicht vertelt 2000 jaar geschiedenis over de stad aan de stroom. Maar ik heb het geschreven voor doel, de titel uit en ook, Stad aan de stroom, laat doel gewoon. Voor Ruigoord heb ik de titel gewijzigd naar Stad aan het ei, roof Ruigoord niet van mij. De enige originele, de enige originele functie van een stroom is het overtollige regenwater van op de hoogvlakten te laten vloeien naar zee. Dat ging duizenden jaren zo. Met de tijd kwamen er nederzettingen langs de stroom. De stroom werd ook al eens misbruikt. We zijn nu in het jaar 800. Een torenwachter roept, gevaar, de Noormannen zijn daar. De nederzettingen worden geplunderd. Een beetje brand gesticht, de vrouwen een beetje verkracht. Dat laatste heeft een nieuwe bloedlijn gebracht. Er wordt een burg gebouwd, de nederzetting is nu een stad, een havenstad. Oude schepen met koperbeslag varen af en aan, met specerijen hier ver vandaan. Zo is het honderden jaren gegaan. Op zekere dag, in 1877, gaf het stadsbestuur opdracht, niet voor stadsverfraaiing, maar voor het rechttrekken van de scheldekaaien. De eerste huizen worden gesloopt, de inwoners gedreven tot wanhoop. Nu varen ijzeren schepen af en aan met salsa uit Brazilia en papaver uit Papua. Na de blokkering van het Suezkanaal werden de schepen zo groot dat de kade en de dokken geen plaats meer bood. De haven wordt uitgebreid tot groot jolijt van de overheid. Antwerpen boven, de polderdorpen moeten eraan geloven. Er worden grote plannen gesmeed, er komen nieuwe kaaien aan de Scheldeboorden, maar nu helemaal ten noorden. Compagnie nooit genoeg had zijn hang, zij hadden de hoogmoed niet onder dwang. Er verschijnt een deurhangdok en plannen voor een saftingendok. Stad aan de stroom. Laat doen gewoon. 20 september 2008, K 913, Noordzee-terminal. Nul zeeschepen. Stad aan de stroom. Laat doen gewoon. 20 september 2008, K 869, Europa-terminal. Nul zeeschepen staat aan de stroom. Laat het doen gewoon. 20 september 2008, ook. twee zeeschepen. Er is plaats voor 10, maar die hebben wij nog nooit gezien. Staat aan de stroom. Laat het doen gewoon. Staat aan de stroom. Wees eens vroom. Tot op heden toonde u enkel machtsvertoon. Dank u. Dank u. Ja, dat was de Ulrich van Spitaal. Met dank nog eens van mijn tweeën, want dat is een man die mij ook van veilig van hoort naar Antwerpen heeft gebracht. Maar dat totaal terzijde, maar ik kwam toch nog eens bedanken. ik heb nog twee pinten te goorig. <laughs> dus Ineke de chauffeur is een dichter. Of dit een dichter... <laughs> Hij bracht um, dichter naar Antwerpen. Ja, dat, was het evenement aan de, de maandag in Theo eh, Theo en Dat was onze Vlaamse connecties. Waar dat we dus zowel de doeldichters als eh, de muzevaldichters eh, bij elkaar hebben gebracht, weer al eens. En het, de meeste gedichten stonden ook in teken. De Nerwin, die spreekt hier in gebarentaal met mij. <laughs> moet ik, verstaan. dus, en eh, na de Ulrich van Spitaal eh, wat dezelfde evenementenafdeling. Um, in Theo's Theetuin. In Theo's Theetuin. De man eh, met de groene Met de groene... en met de groene wijnfles. Ja, groen van boven. <laughs> Dat was een mopje <laughs> Terwijl het in een gazon ging liggen. Het groen van boven, zoals bij Theo. Ehm, we gaan luisteren nu even naar Frans Vlinderman. Niet tegenkomen, dat is zo'n stukje red race. Wat we achter die ijzeren hekken wel vinden. Red racers, keep on racing. Ze razen alsmaar verder, immer harder. De mannen, de vrouwen, de kinderen. Door de woestenij van hun leven. Onder het slaken van loze kreten dat ze de wereld wel eens zullen veranderen ze in willoze zombies. Opgeleefd door het systeem. Uitgemolken koeien die herkauwen wat ze eerder al voor hun kiezen. Ze weten van geen ophouden. Zullen met verlangens. Wensen waar oude boeren niet wakker van nog ooit krom zouden liggen. En aan het einde van de rit voelen ze nooit het dwingend pit tussen hun reclamevolle tanden, dan wel de onweerstaanbare drang nog een eindje verder. Nog een nieuw hebben. Nog een stilte. Nog een streepje hard in Als alles dan bereikt, wentelen ze zich in uit. die hen te vroeg, te oud omslaat. Verhindert eindelijk te genieten. Slechts gedwongen tot bitterheid. Dat er nog zo weinig tijd over Dat was Frans Vlinderman, een van de peetvaders van de muzeval ehm, in Theo's Theetuin. Ik heb een muziekje klaar liggen van Chris Ekman, ehm, een Amerikaan die in Slovenië woont. En uh, die komt nu vrijdag in uh, dat is echt ook een wereldreis hier. Want die komt nu vrijdag in Dixmuiden in de 4AD met zijn band Dirt Music. Ehm, spelen samen met Tammy Christ, een Malinese band. Want die zijn samen naar Mali gegaan en hebben daar een beetje gaan proeven van de Malinese muziek. En dus wat we vrijdag in de 4AD gaan horen, is een samensmelting Amerika, Slovenië, eh, Mali. En een beetje Berlijn zit er ook weer al bij. Ehm, maar ik heb hier nu een liedje klaar liggen, uh, eh, een duet met een Poolse zangeres. Ehm, Who Will Light Your Path Through the Night. En het is een vertaling van een Sloveense dichter. Ehm, en ik weet helemaal niet of ik die naam juist uitspreek. Dane Zak of zoiets. <laughs> de Sloveense dichter. Um, who will light your path through the night? Het heet eigenlijk gewoon Who will light your path. marshes toward which light will you turn your eyes? When you hang in the void, to whom will you call? When you have no pillow, where will you lay? night is full of sounds, but can you recognize the right one? The night is full of lights, but which light is the light of your eyes? And who cast the hook for night waters? into your mouth. Who follows you close as you walk along your way? Who will light your path through the night? Through the night. Lord, one last. fat and rabid from loneliness and hunger sink into your flesh. Who will cut the ties? What a sharp, invisible knife. light will you turn? Who will wait for you at the crossroads at midnight? will light, heb ik er dus juist gezegd, lead? Who will light your path through the night? Ehm, dat is dus een hele cd. Eh, ehm, Last Side of the Mountain heet die, van Chris Ekman. Met allemaal vertalingen van de Sloveense dichter. Ik kon zijn naam niet meer nog eens noemen. Um, ehm, Zak. Ja, Zak was zijn naam. <laughs> En, eh, en ik heb ondertussen ook de naam van de vrouw gevonden die het duetje zingt, want dat moest ik toch wel even zeggen. Anita Lipnica. Voilà, dat is bijna een, Ja, <laughs> ja. Dat is juist gesproken is. <laughs> Lipnica. Laat ons hopen. Ehm, ja, Frank, wij gingen, ja, wij gingen het nog even zo hebben over... Uh, de, de Aya heeft er ook een ongelooflijk... Eh, ding gedaan eh, in de kerk. Er zijn opnames van die nog wel zullen uh, oppoppen op een van de volgende uitzendingen, denk ik. Stukjes ervan, wat in, in gezocht worden. Ehm, ah ja, die heeft voor 50 overleden vrienden van hem, ehm, heeft die trofeeën gemaakt. Maar echt ongelooflijk. En die zijn dus allemaal eh, in een ja, die zijn allemaal met een woordje uitleg en de geboorte- en sterfdatum van de persoon in kwestie uh, geëtaleerd op het altaar van de kerk. En dat was, dat was echt een... Dat was een magische. Dat was zo magisch. Dat is ook echt heel mooi hoeveel moeite dat er nog werd gedaan voor mensen. Waaronder sommigen, zoals een Herman, denken dat ze zelfs het niet meer de moeite is omdat ze er niet meer zijn. Maar dat, voor mij was dat zo een duidelijke dingen van het, het geloof, dat, dat, van die brug tussen de twee werelden. Trouwens, onze Herman, onze Herman, <laughs> om het zo te zeggen, eh, werd volgens mij um, geëerd en, en op een, op een eh, paaltje gezet met zijn trofee tussen... Ja, dat was schitterend. Was dat tussen William Burke? Nee. nee. tussen... Allen Ginsberg. Tussen Allen Ginsberg en Herman, Brood. En Herman Brood. <laughs> dat vonden we toch wel. Ik denk dat het er op zijn plaats stond. En die trofee was ook zo... Ja, zo... Een soort krokodil... Met, met, twee, pinnen, eh, Ja, ja, ja. Dat is heel schoon. Ja, dus eh, echt jammer dat we geen visuele aspecten hebben. En het knappen aan, uh, aan die dingen is ook... Uh, dat waren niet allemaal 50 superberoemde mensen. Oh, er zaten er echt wel grote bij. Maar er waren ook de mensen, gelijk de drukker want dat hem een persoonlijk contact mee had. Mensen die hem, de junkie, die en altijd eh, bij hem om raad kwam en toch wel eh, wat informatie achterliet en wat dat hem niet had, waar dat niet van geleerd mensen bij elkaar gezocht wat dat niet van geleerd heeft. En, en daar dat was het, dat was het schone. Het was, geen, het was niet voor te laten zien, zo van zes weken ik allemaal ken of zoiets. Dat was echt wel... Eh, nee, het was echt een eerbetoon, een, ja. ja. Ja, het is moeilijk. Het is eigenlijk heel moeilijk om erover te praten. ja. we, gaan er nog, want eh, de mensen uit Ruigert gaan eh, zeker nog een uitzending samen met ons hier verzorgen enzovoort. Want we hebben nu ook een heel hechte samenwerking met uh, opgebouwd. Eh, ook uh, eh, al wat wij, onze Erwin Invisible hier, die heeft heel het festival ont opnames maken geweest. Maar zo is er bij Radio Ruigoort ook Sylvia, waar wij een radiovrijage met onderhouden. <laughs> Zoals dus dat ze zelf aankondigde, maar dat gaat de volgende week, alleen een van de volgende keren wel horen. Uh, ja, er is dus een heel echte samenwerking. We wisselen onze bestandjes allemaal uit. Dus dat wil zeggen, wij hebben alles van Ruigoord. En zij hebben ook alles van Doel en van Ruigoord en van ons. En eh, we gaan uh, eh, muziek opzetten. Hè, Of wat gingen we nog zeggen? Ik denk dat bijna van Mali naar Bali. Ah, ah, ja, oké. Ah. als we nog iets van ja, ja. ja, nee, ja. Oké, we hebben de, dan ook nog allemaal samen proberen de doelsong te doen. Uh, ja, Klinkt het niet aan botsen, hè, Er was geen Pepiter, ik zal dat even meegeven. Je zult dat zo'n snappen. Ja, nee, <laughs> de doelsong. En daarna nog veel plezier in Ruigon en over hier in deze prachtige tuin door Theo opgezet. En op dit prachtige podium door Theo eigenhandig in elkaar gezet. Dank jullie wel. Ik ken hem dus zelf ook niet van buiten. Hè? Ik had niet. Ik de zo. Vlaanderen, Vlaanderen, hoogste Wij willen doel niet overleven. Het moet naast wat voor staan. We zullen zelf nog even sneeuwen. Dat doet de ziel op zijn orgaan. Dorpen verdwijnen door de golven. Een stormvloed en een orkaan. Maar het graf van doel wordt nu gedolven. Door winstbejag en grootheidswaan. Doobie, doobie, doobie, doobie. Doobie doobie doobie doo. Doobie doobie doo. Doobie doobie doobie doo. Het leidingsplan van de baron. Die mensen zien als de paal. Ik zit soms wel verdommen. Voor heel voor een het areaal van tankers, Met een hoogmoedig arsenaal. Containers, bulk en supertankers. Als Vlaanderen's hoogste ideaal. Doobie doobie doobie doo. Doobie doobie doobie doo. Doobie doobie doo. Doobie doobie doobie doo. Het dan zo het overleven. Als het symbool van een... even geen overgeslagen? Meer dan een doel is Tegen het slaafse handbeleid. De diensten van een bovenmacht. Waarom is toch die nog plat gedijt. Het dorp moet ons uit overleven. Als het symbool van een gevecht We zullen zelf nog eens leven, dan toe te zien op zijn gaan. Helemaal niks maar. Doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie oh, doobie, doobie, doobie. Ja, u hoorde het Aja Waalwijk nog eens zeggen. Een prachtige tekst van Herman J. Klaes. De En de muziek van de Frank Franks, zou ik het allemaal zeggen. Ja. <laughs> de doobie doobie doel was eh, ja, ja, dat is... Uh, de, de toevoegsel van de Frank, voor een hele uitzending. speelse <laughs> in, in, intermezzo. Ja. Eh, ja, we gaan hier moeten afscheid nemen nog even voor volgende week, mag je dat zeggen? Volgende week eh, komen er weer een hoop internationale gasten. En als ze op tijd zijn, dan komen ze ook te gast in ons programma in de muziekdoos. Ehm, want op 6 juni eh, hebben we de Berlin Crossing in de Crossroads. En er zijn alle magische vrienden van de Strange Coincidences die in Berlijn wonen. Little Birdie en Two Dollar Bash. En als alles een beetje mee zit, dan zijn ze volgende week te gast in de studio. Maar we gaan het ook nog verder hebben over, uh, over natuurlijk, want we zijn nog niet uitgeklapt over de vurige tongen. En er komt nog heel wat eh, audiomateriaal. Is er nog op komst trouwens, hè? Sylvia van een andere radio, van Radio Ruigoord. Die eh, heeft ook nog op opnames gemaakt. En trouwens, de winnen zijn opnames, er is nog niet een elf van aangeroerd, <laughs> denk ik. Dus eh, we gaan elke uitzending nog wel even eh, in een, een, blokje van het programma terugkomen naar de Vurige Tongen. Het zal voilà. komen dat er moet bij zijn. Hè? We gaan eruit terug met de Porter Wagner, maar die gaat waarschijnlijk onderbroken worden, want de volgende mensen zijn er al. Zet het gerust af, maar we willen gewoon geen stilte laten. Voilà, tot volgende week, lieve mensen. Tada! Wagon Master's coming, Wagon Master's coming, Wagon Master's coming, won't be very long. Wagon Master's coming, Wagon Master's coming, Wagon Master's coming to sing a country song. Wagon Master's coming, Wagon Master's coming. Wagon Master's coming, won't be very long. Wagon Master's coming, Wagon Master's coming, Wagon Master's coming to sing a country song.